Uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De man nachten in een sporthal in Goor brengt daar toch de nacht door. RTV Oost meldt dat de groep na langdurig overleg alsnog naar binnen is gegaan. De vluchtelingen waren ontevreden omdat ze al weken in sporthallen slapen en vrijwel geen privacy hebben. Hun bus reed daarom weer verder, maar keerde aan het einde van de avond toch weer terug. Waar ze in de tussentijd zijn geweest is onduidelijk. Reisorganisatie Corendon heeft alle Nederlandse vluchten naar Egypte geschrapt... vanwege de ramp met de Russische Airbus vorige week zaterdag. Tot en met 18 december gaan er geen Corendon-vluchten meer naar bestemmingen in Egypte. Reizigers krijgen een alternatieve bestemming aangeboden... of kunnen kosteloos annuleren. In Schiedam is een man om het leven gekomen toen hij werd geschept door een auto. Tientallen meters verder kwam de auto tot stilstand tegen een boom. Volgens RTV Rijnmond is de bestuurder op de vlucht geslagen. Toen de politie arriveerde was de auto leeg. De straat waar het ongeluk gebeurde is afgesloten. Over de oorzaak is nog niets bekend. Amerika bouwt in Irak en Libanon nieuwe aanmeldcentra voor Syrische vluchtelingen. Ze, doen daar een asielaanvraag. Ze kunnen daar een asielaanvraag doen voor de VS, zegt persbureau Reuters. President Obama zei in september dat zijn land van plan is volgend jaar zo'n 10.000 vluchtelingen op te nemen.